Buurtbewoners hebben tenten en andere kampeerspullen aan asielzoekers gegeven. Maar die moeten nu dus weer opgeruimd worden. Verslaggever Nasra Habiballa staat bij het aanmeldcentrum. Ik eh, liep er niet even rond. Mensen zijn erg gefrustreerd eh, over de situatie dat ze zo lang moeten wachten. Het is natuurlijk ook erg eh, warm buiten. Eh, dus iedereen zit op kluitjes, op plekken waar, eh, waar er schaduw te vinden zit, eh, waar, waar schaduw te vinden is. En er is gewoon veel frustratie. En zeker nu dat die tenten dan ook weer afgebroken moeten worden, dat, ja, dat, dat, dat valt niet heel goed. De tenten zijn verboden omdat op camera's niet te zien is wat er in de tenten gebeurt. Ook kunnen er verboden dingen in worden gelegd als wapens of gestolen spullen. En zouden er bij vechtpartijen tentharingen zijn gebruikt. In Zutphen zijn drie mensen gewond geraakt bij een gasexplosie in een appartementencomplex. Het is nog niet bekend hoe ze daar aan toe zijn. Een deel van de gevel van een pand is weggeblazen en ook is het dak beschadigd. Bij een ongeluk op de A73 bij Roermond zijn vanmiddag zeven mensen gewond geraakt. Vier van hen moesten naar het ziekenhuis. Het ongeluk kwam doordat drie auto's op elkaar klapten. Rijkswaterstaat is tot een uur of negen bezig om de weg vrij te maken. En ga je als eerste uit je gezin studeren... dan kan dat je niet weet hoe bepaalde dingen op de hogeschool of universiteit werken. Vier op de tien studenten is zo'n eerste generatie student. En die vallen vaker uit dan anderen. Mohammed weet hoe lastig dat kan zijn. bijvoorbeeld met eh, ja, hoe werkt het als ik iets niet heb gehaald, een vak... of eh, iets, een deadline heb gemist, wat moet ik doen? Bij wie moet ik zijn? Hij merkte dat zijn klasgenoten met broers, zussen of ouders... die wel gestudeerd hadden, het allemaal wat beter wisten. Inmiddels werkt hij op de Hogeschool van Amsterdam en heeft hij een speciaal introprogramma bedacht om deze groep een handje te helpen. Ze worden gekoppeld aan een oudejaarsstudent. Die delen eigenlijk hun ervaringen van waar zijn zij tegen aangelopen... en hoe zijn ze daarmee omgegaan. Want als je weet van, hé, hey, ik ben niet de enige die daarmee te maken gaat hebben... dan heb je ook het idee van, hé, hey, dan ben ik ook niet de enige die dat probleem moet oplossen. Er zijn meerdere. En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm. Morgen ook volop zon. Dan nog een paar graden dan vandaag. Warmer dan vandaag, namelijk 32 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is erg druk rond Zandvoort. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort... tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort... 4 kilometer file met bijna een uur vertraging.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 Met nu ZFM breekt de week. a wall of tears, one consolation. And now you're here, there's a full pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te cojo, pago mi condena.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 I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I CC and Christian Dior you? You ain't worried about girls cause you know this all you make call you my baby boy. Baby. You could call me your baby girl. Baby. Can you tonight? tonight? I could be your sunshine. I could call you my baby. My baby. You could call me your baby girl. Hit me up, we could spend time. Lady, you in on my mind. I know you wanna chill with a player, but all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause you get sticky. Yeah. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, drink that Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the coupe and I hopped in pursuit like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine. Yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Baby, we could link tonight. I could be your sunshine. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Baby, we could spend time. I know you wanna chill with a player, but all you gotta do is keep it real with a player. keep it real. And maybe, maybe we could spend some time. I could be your sunshine.